12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens een persconferentie in het Witte Huis... zojuist geen extra maatregelen aangekondigd... om de uitbraak van het coronavirus in zijn land in te dammen. Hij benadrukte wel dat bedrijven en mensen in de VS die getroffen worden door het virus gecompenseerd worden... want ze mogen niet gestraft worden voor iets dat hun schuld niet is, zei hij. Trumps vicepresident Pence zei dat het risico voor Amerikanen om besmet te raken met het virus laag blijft en de kans dat iemand ernstig ziek wordt ook klein is. Pence en Trump woonden eerder vandaag een bijeenkomst met gezondheidsexperts bij. Italië voert voor het hele land reisbeperkingen in, heeft premier Conte bekendgemaakt. Tot nu toe golden de maatregelen om het coronavirus te beteugelen alleen voor het noorden van het land. Alle Italianen mogen vanaf morgen alleen nog reizen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk. Het openbaar vervoer blijft wel rijden. Verder kondigde de premier aan dat alle sportevenementen worden opgeschort. Premier Rutte zei vanavond op een persconferentie dat heel Nederland voorlopig geen handen moet schudden. En in Brabant mensen in ieder geval de komende zeven dagen waar mogelijk thuis moeten werken. Deze adviezen helpen volgens Rutte om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De Afghaanse president Ghani is van plan om deze week zeker duizend gevangen Taliban vrij te laten. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Het besluit moet helpen bij de vredesonderhandelingen met de Taliban. Eerder sloten de Amerikanen al een akkoord met de Taliban. Daarin staat dat de Amerikanen zich in de komende 14 maanden zullen terugtrekken uit het land... en dat 5000 Taliban zullen worden vrijgelaten. In ruil daarvoor moeten ze geweld tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten voorkomen... ook door terreurgroep Al-Qaeda. Het weer, vannacht is het nat met minima rond 5 graden. Overdag tot in de middag grijs en nat.